Lars met het NOS-journaal. Na de explosies in Utrecht mogen bewoners van verschillende straten weer thuis slapen. Hun huizen zijn weer aangesloten op het water- en stroomnet. Andere mensen kunnen voorlopig nog niet terug. Volgens burgemeester Dijksma dreigen meerdere panden in te storten. Daardoor kunnen hulpdiensten er ook niet meer bij. Experts moeten de situatie nu eerst onderzoeken. Bij de ontploffingen in Utrecht donderdag raakten enkele mensen licht gewond. Ook is er veel schade. In Oeganda is oppositieleider Bobby Wine met geweld uit zijn woning gehaald. Hij werd volgens een partij met een lege helikopter weggebracht. Wine deed deze week nog mee aan de presidentsverkiezingen. Hij kreeg volgens de kiescommissie 23% van de stemmen. Ruim 74% zou hebben gestemd op de huidige president Museveni. Die is al 40 jaar aan de macht in Oeganda. Het is niet bekend waar oppositieleider Wine nu is. De rechtbank in Rotterdam heeft een man veroordeeld die op Oudejaarsavond agenten beschoot met een zogenoemde vuurwerkmitrailleur. De man van 19 beschoot in Schiedam drie agenten. Een van hen omschreef het als een kogelregen. De agenten droegen beschermende kleding, waardoor ze er niets aan overhielden. De man is veroordeeld voor een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Hij krijgt een celstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Overstromingen hebben in het zuiden van Afrika al meer dan 200 levens geëist. Zuid-Afrika, Mozambique en Zimbabwe worden al weken geteisterd door zware regenval. Huizen en wegen staan onder water en bruggen zijn weggespoeld. Mozambique is het zwaarst getroffen. Daar vielen ruim 100 doden door de gevolgen van het noodweer... zoals ingestorte wegen en cholera.